uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in Colombia is opgelopen naar 34. Een bus en andere voertuigen werden bedolven onder modder. Onder de slachtoffers zijn drie minderjarigen. Vijf mensen konden levend uit de bus worden gehaald. Het is een van de zwaarste regenseizoenen sinds jaren. Dit jaar zijn al honderden mensen omgekomen en honderdduizenden raakten dakloos. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog zeker 6700 burgers omgekomen. Dat meldt een speciale mensenrechtenmissie van de VN. Het werkelijk aantal ligt een stuk hoger, maar omdat er in sommige gebieden nog hevig gevochten wordt... zijn die precieze aantallen niet goed vast te stellen. De meeste burgerslachtoffers vielen in de regio's Donetsk en Luhansk in de Donbass. Mensen kwamen vooral om het leven door lucht- en raketaanvallen. Volgens Oekraïne schoot Rusland gisteren nog 70 kruisraketten af. Bouwbedrijven zetten illegale in bij de werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegale, vooral uit Mali. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd, ten noorden van Parijs. Ze zouden zo'n 80 euro per dag krijgen. Ze hebben geen geldige papieren, maar gebruiken bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is na een kort ziekbed overleden. Dat laat haar familie weten via Twitter. Ze overleed aan de gevolgen van kanker. Ellie was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers. Ook werd ze beroemd door haar rol in de film Look Who's Talking. Dat werd commercieel een groot succes. Ze kreeg voor haar rol in Cheers in 1991 zowel een Golden Globe als een Emmy.